NOS Nieuws van 4 uur. Mark Visser met het NOS. Minder vaak een burn-out dan werknemers in loondienst. Dat staat in een onderzoek van TNO en het CBS. Ook zijn ZZP'ers bevlogener, vinden ze hun werk gevarieerder... en willen ze later met pensioen. Ook als ze fysiek zwaar werk doen... 7% van de zelfstandigen voelt zich enkele keren per maand opgebrand... tegen 14% van de werknemers in een dienstverband. En zeggen ZZP'ers dat ze langer door willen werken, gemiddeld tot een 67ste. En dat is vier jaar langer dan mensen die in loondienst zijn. Het toestel van Egypt Air dat vorige week donderdag neerstortte... is voor het van de radar verdween niet van koers veranderd. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen draaiende bewegingen waargenomen. Griekse minister van Defensie zei eerder dat het toestel... scherpe draaiende bewegingen maakte voordat het in de Middellandse Zee stortte. Maar een woordvoerder van de Egyptische luchtvaartautoriteit zegt nu dat er geen verdachte bewegingen waren. Vliegtuig vloog volgens hem op een normale hoogte toen het van de radar verdween. Voetbaltrainer Louis van Gaal is teleurgesteld over zijn gedwongen vertrek als trainer van Manchester United. Hij vindt het jammer dat hij niet in staat is geweest om zijn driejarenplan af te maken. Van Gaal denkt dat er een goede basis ligt om de club verder te helpen en grote successen te bereiken. De oud-bondscoach van Oranje werd twee dagen na het winnen van de FA Cup door United op straat gezet. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar er trekken wel veel wolkenvelden over. De temperatuur daalt tot een graad of 11.